Goedemiddag, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft twee vrouwen opgepakt die mensen hielpen aan valse vaccinatiebewijzen. De twee vrouwen werkten bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam als doktersassistent. Daar hadden ze toegang tot het registratiesysteem van coronaprikken. Van tientallen mensen voerden ze in dat ze waren gevaccineerd... zonder dat die mensen ook echt een coronaprik hadden gehad. De patiënten betaalden er tussen de 500 en 1000 euro voor. De politie onderzoekt nu wie zo'n vals vaccinatiebewijs hebben gekocht. Nederlandse vissers hebben niet ver van de Franse kust een rubberboot met 30 migranten ontdekt. Ze zijn overgedragen aan de Franse kustwacht. Vorige week kwam een ander schip van dezelfde rederij ook tientallen migranten tegen. Met aan boord onder andere vrouwen en jonge kinderen. Aan de grens met Duitsland worden voetbalfans gecontroleerd. Wie over de A12 naar onze oostenburen wil, wordt aan de kant gezet om te checken of je vuurwerk, drugs en wapens bij je hebt. Het heeft te maken met de wedstrijd Dortmund-Ajax van vanavond in de Champions League. Ook Feyenoord-fans zijn in Duitsland. Op het centraal station van Berlijn klonk het net zo. De Rotterdammers spelen morgenavond in de Conference League tegen Union Berlin. De politie staat daar op scherp, want toen de Duitsers vorige maand in Rotterdam speelden... werden bestuurders van de club aangevallen. De regionale omroep Rijnmond is ook in Berlijn en sprak daar met wat fans. Eh, het is de eerste eh, Europese uitwedstrijd. Dus eh, ja, ik denk dat het een topwedstrijd gaat worden veel supporters. Maar jullie gaan je wel gedragen, hè, mannen? Ja, we gaan het goed. we gaan, Rotterdam goed op de kaart zetten, ja? geen, geen, Heel veel eh, bier. Geen gouden. En dan het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Er kan wat regen vallen, maar de zon kan er ook even doorkomen. Morgen opnieuw mistig en net als vandaag wordt het zo'n 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Aantal korte files in onze regio. Op de A4 bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Door een technische storing de A7 Zaanstad-Hoorn. 4 kilometer file bij Purmerend Zuid. Daar is de spitsstrook dicht. Die camera's die zijn, eh, daar, die kunnen daar de spitsstrook niet goed in de gaten houden.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 Tot het einde van de nacht. Heb je weer eens te ver gezocht het voor je voeten lag. Je bent van ver gekomen. Je hebt het ver gebracht. Dus als het even tegen sterk verlangen. Over een kleine stille wens.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 One hop this time. Right foot, let's stomp. Left foot, let's stomp. Cha cha now, y'all. Last time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time.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 Bij het RIVM zijn vandaag bijna 9200 positieve coronatests gemeld. Het hoogste aantal sinds half juli. De bezetting op de IC's is gestegen met 10 tot 250. De totale ziekenhuisbezetting is iets afgenomen naar ruim 1300. Een energiebedrijf Vattenfall gaat samen met onder meer Shell en de Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS een fabriek bouwen voor synthetische kerosine.